Hier op de team moeten zijn, zei Plasterk in het tv-programma Buitenhof. De maatregel zou rond de 180 miljoen euro gaan kosten. Eerder pleiten werkgevers al voor afschaffing van het collegegeld voor studenten in technische vakken. President Obama werkt aan een vredesplan voor Syrië, waarbij president Assad vrijwillig opstapt en de macht overdraagt aan iemand uit zijn regering. Die moet dan verkiezingen voorbereiden. Dat staat in de New York Times. Het plan is gemodelleerd naar de overgangsregeling in Jemen. President Saleh droeg na maanden van onlusten de macht over aan zijn vicepresident. De New York Times wijst erop dat het plan alleen kans van slagen heeft als Rusland eraan meedoet. Dat land blokkeert tot nu toe elk initiatief dat aanstuurt op een machtswisseling in Syrië. Vrijdag kwamen meer dan 90 mensen om het leven bij een aanval op betogers in de stad Gaula. Het bloedbad komt deze week aan de orde in een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. De korpsen Haaglanden en Kennemerland roepen mensen via Twitter op om niet met de auto naar het strand te gaan. De lokale wegen richting de populaire badplaatsen staan vol en er zijn nauwelijks nog parkeerplaatsen in de buurt van het strand. Ook in Zeeland is het erg druk. Op de Veluwe en in de Achterhoek geldt code oranje. Het gevaar voor natuurbranden is groot. Als er een melding van een natuurbrand binnenkomt drukt de brandweer nu uit met vier tankauto's in plaats van één. In Utrecht, Overijssel en Noord-Limburg geldt code geel, verhoogd gevaar. Gisteren legde op Vlieland een brand een deel van een natuurgebied in de as. Het weer... Maxima van 19 tot 27 graden. In het oosten kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen zon en wat wolken. In het oosten weer kans op een bui en maxima 18 tot 24 graden. Dit was het Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd.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 Alleen op de N201 naar Zandvoort is het nog druk. Het was vanochtend erg druk op de wegen naar populaire badplaatsen zoals Zandvoort, Bloemendaal en Kijkduin en naar Zeeland. De parkeerplaatsen langs het strand waren al snel vol. De ANWB verwacht straks tussen 6 en 8 uur weer drukte op de weg als iedereen naar huis gaat. En ook morgen wordt het weer druk op de wegen naar de kust.